uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Peter R. de Vries vecht op dit moment voor zijn leven... zei de Amsterdamse burgemeester Halsema aan het einde van de avond... in een persconferentie over de aanslag op de misdaadjournalist. Ze noemde hem een nationale held en een zeldzaam moedige journalist. In de persconferentie zei de politie dat er drie verdachten zijn opgepakt. Onder wie de vermoedelijke schutter... die hem aan het begin van de avond van dichtbij neerschoot in het centrum van Amsterdam. Over de achtergrond van de verdachte is niets bekendgemaakt. Ook wilde het OM niets zeggen over de beveiliging van de misdaadjournalist. Demissionair premier Rutte noemt het neerschieten van Peter R. Vries... een aanslag op de vrije journalistiek die zo wezenlijk is voor onze democratie. Hij overlegde afgelopen avond samen met minister Grapperhaus... bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Grapperhaus wilde niet ingaan op vragen over de beveiliging van de journalist. Minister Slob van Media schrijft op Twitter dat we deze brute aanval op de journalistiek, persvrijheid en daarmee democratie nooit mogen tolereren. Ook Kamerleden spraken hun afschuw uit. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten dat ze diep geschokt zijn door het bericht dat de Vries is neergeschoten. Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen, schrijft het koninklijk paar op sociale media. We voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat. Ander nieuws, Italië is door naar de finale van het EK voetbal. De stand in de wedstrijd tegen Spanje stond na de reguliere speeltijd en verlenging nog altijd op 1-1... waarna de Italianen de strafschoppen beter namen. Italië speelt de EK-finale zondag in het Wembley Stadion in Londen... tegen de winnaar van Engeland-Denemarken morgen in Wembley. Het weer nog, de wind neemt verder af vannacht. Het is zo goed als overal droog. Het koelt af tot ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. En dan is het ongeveer 22 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu de nacht.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 tengo, todo lo que tengo. Hoy, otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi pum, sacalaca, pum, sacalaca, yes. to the rhythm of the beat, ba ba ba da bum, ba ba ba da bum, beat, ba ba ba da bum, ba ba ba to the rhythm of the beat, ba ba ba da bum, ba ba ba da bum, beat, ba ba ba da bum.